ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. België wil de Palestijnse staat erkennen. Dat schrijft de buitenlandminister van de landelijke overheid op X. België hoopt dat er zo sneller een einde komt aan het Israëlische geweld en de honger in Gaza. Je hoort de minister-president van Vlaanderen, het is een heel duidelijk signaal naar Israël en naar beide strijdende partijen dat we hier moeten uitgeraken. En er staan heel wat maatregelen, zowel economische maatregelen, ook oproepen naar federaal en naar Europa als hefboom om druk te zetten. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Hamas moet alle Israëlische gijzelaars vrijlaten en mag niet meedoen aan het bestuur van die Palestijnse staat. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada zeiden eerder al dat zij ook van plan zijn om Palestina te erkennen. Volgende week wordt erover vergaderd bij de Verenigde Naties. Bij een aardverschuiving in het westen van Soedan zijn zondag meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Dat meldt een rebellengroep in het land. De aardverschuiving was in het mara gebergte na dagen van hevige regen. Daarbij zou een volledig dorp zijn weggevaagd, maar één inwoner heeft het overleefd. In Sudan is volgens de VN de grootste humanitaire crisis ter wereld aan de gang. Door oorlog is er veel geweld in het land en een grote hongersnood. En heel veel mensen hebben geen huisarts in de buurt. Er zijn er te weinig en zeker als je een keer verhuist... kun je in je nieuwe woonplaats niet altijd eentje vinden. Jonge huisartsen die een eigen praktijk willen beginnen... kunnen vanaf volgend jaar financiële hulp aanvragen bij zorgverzekeraars. Want er komt best wat kijken bij het opzetten van een praktijk onderhandelingen met de zorgverzekeraars, contracteringen. Maar eh, we zien ook een eh, nieuwe generatie huisartsen die eh, buiten het huisartsenvak ook een gezin willen hebben en ehm, dat in parttime willen doen. Ehm, en omdat er dan zoveel bij komt kijken is het lastig om die stap te maken om ondernemer ook te zijn buiten zorgverlener. Dat moet makkelijker, vinden de verzekeraars dus. En zij gaan de startende huisartsen daarom helpen. Het weer, opnieuw een wisselend dagje.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 Ines Wesky is vanochtend waarschijnlijk voor het eerst aanwezig bij de rechtszaak tegen haar. De oud-advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, haar voormalige cliënt. België gaat volgende week bij de VN de Palestijnse staat officieus erkennen. De formele erkenning volgt pas als de laatste gijzelaar is vrijgelaten... en Hamas niet meer de basis in Gaza. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer zon. In het noordwesten kans op een enkele bui. Vanmiddag op meer plekken regen en het wordt maximaal 23 graden.